7 uur. Mariet Krol met het NOS Journaal. Voor het eerst in Nederland krijgt vandaag iemand een genderneutraal paspoort. Daarin staat een X waar normaal een M of een V staat voor man of vrouw. Het paspoort is voor Leonne Zegers uit Breda... die zich geen man en ook geen vrouw voelt. De rechter oordeelde dit jaar dat de geboorteakte... en dus ook het paspoort moest worden aangepast... omdat er anders sprake was van schending van mensenrechten... Duizenden mensen in Nederland rijden rond met een ongeldig rijbewijs. Het zijn mensen die regelmatig met te veel drank of drugs op in de auto zijn gestapt... of die niet meer mogen rijden omdat ze bijvoorbeeld dement zijn. Ze hadden hun rijbewijs bij het CBR moeten inleveren, maar hebben dat nooit gedaan. Op de snelweg A28 tussen Zwolle en Groningen is een ongeluk gebeurd met vier vrachtwagens. Op de weg is een ravage ontstaan. Eén kant ligt vol met post uit een van de vrachtwagens en de andere kant met bieten. De snelweg is bij Assen voorlopig in beide richtingen dicht. In Gelderland en Overijssel zijn de afgelopen drie dagen... ruim 700 automobilisten en vrachtwagenchauffeurs bekeurd. Vooral voor bellen of appen achter het stuur. De politie gebruikte een speciale touringcar... van waaruit controleurs goed zicht hebben op de bestuurders. In totaal zou voor ruim 100.000 euro aan boetes zijn uitgeschreven. En ook president Trump denkt dat de verdwenen Saoedische journalist Khashoggi niet meer leeft. Hij zei dat tegen journalisten op een Amerikaanse luchtmachtbasis. Trump wilde nog geen conclusies trekken over wie er achter Khashoggi's dood kan zitten. Algemeen wordt aangenomen dat het is gebeurd in opdracht van de Saoedische kroonprins, de machthebber in Saoedi-Arabië. Het weer nog. Vanochtend kans op mist, later vandaag geregeld zon en 15 tot 18 graden. In het weekend verandert er weinig en volgende week wordt het wisselvalliger. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is John Bakker van de ANWB. Vertraging in Noord-Holland op de A7 van Zaandam naar Den Oever bij Wochnum. Een 3 kilometer file door een autobrand. De rechterrijstrook is dicht. Vertraging ruim 5 minuten. En op de A7 richting Zaandam bij Purmerend Noord 5 kilometer na een ongeluk.